Jelle Visser met het NOS-journaal. Het demissionaire kabinet heeft plannen klaar liggen om honderden boeren te onteigenen... om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen, meldt NRC. De kosten van die onteigeningen kunnen oplopen tot zeker 17 miljard euro. De landbouwsector is de grootste veroorzaker van stikstofuitstoot. Om de aanleg van infrastructuur en de bouw van nieuwe woningen te realiseren... wil het kabinet meer maatregelen nemen om de uitstoot terug te dringen. Mogelijk worden boeren gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid. Meer dan 200 vooraanstaande medische tijdschriften roepen wereldleiders op om meer te doen aan het klimaat. Volgens de ondertekenaars heeft klimaatverandering ernstige gevolgen voor de volksgezondheid. Opwarming van de aarde zorgt voor nierproblemen, huidkanker en tropische infecties, schrijven de wetenschappers. Arme gemeenschappen, etnische minderheden, ouderen en kinderen worden het zwaarst getroffen. De opstellers vinden dat vooral rijke landen meer moeten doen. Onder de bladen zijn onder andere de Lancet en het Nederlands Tijdschrift voor Geneeskunde. De stijging van de huurprijzen in juli was de kleinste sinds 1960, meldt het CBS. Gemiddeld stegen de prijzen met 0,8 ten opzichte van dezelfde maand een jaar eerder. Bij sociale huurwoningen was de stijging 0,3 in de vrije sector 2,2 door de coronacrisis was er speciale regelgeving en mochten de huurprijzen een jaar niet stijgen. Ook kregen huurders met een laag inkomen en een hoge huur van corporaties een eenmalige huurverlaging. Ex-president van Zuid-Afrika Jacob Zuma is voorwaardelijk vrijgelaten uit de gevangenis vanwege zijn gezondheid. Zuma ligt op dit moment in een ziekenhuis. Het is niet duidelijk wat hem mankeert. Hij zit een straf uit van 15 maanden vanwege minachting voor de rechtsstaat. Zo weigerde hij te verschijnen bij een commissie die corruptiepraktijken onderzoekt tijdens zijn presidentschap. Het weer vanochtend in het oosten kans op mistbanken. De temperatuur ligt tussen de 7 en 12 graden.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 om zo de stikstofuitstoot snel naar beneden te krijgen. Mogelijk worden boeren gedwongen hun grond te verkopen aan de overheid. En bij een busongeluk in Egypte zijn zeker twaalf mensen om het leven gekomen. De bus reed van de badplaats Sharm el-Sheikh naar de hoofdstad Cairo toen het de vangrail raakte. Het weer vanochtend in het oosten kans op mistbanken. In de loop van de ochtend flinke periode met zon. Het blijft droog en het wordt maximaal zo'n 25 graden. Skipping town, down to Mexico Lipstick in the thunderbird Let's roll Drive right off the wall and you like man.